Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Parijs beginleiders zijn gisteravond aangekomen. Sommige van hen, onder wie de Amerikaanse president Obama... gingen meteen naar concertzaal Bataclan... om eer te bewijzen aan de slachtoffers van de aanslagen van eerder deze maand. De klimaattop in Parijs zal ongeveer twee weken duren. Tussendoor wordt er ook gepraat over de aanpak van terreurgroep IS. Gemeenten moeten vergunningen gaan afgeven voor zowel de productie als de verkoop van wiet... Dat zegt een werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgens de Volkskrant. De werkgroep wil met het systeem de wietteelt uit, de, uit het illegale circuit halen... om zo de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen. Ondernemers kunnen in het voorstel alleen een vergunning krijgen na een strenge screening. De Tweede Kamer vindt dat de overheid moet meebetalen aan de beveiliging van omstreden tentoonstellingen, lezingen en debatten. Regeringspartijen VVD en PvdA willen daarvoor 1 miljoen euro uittrekken. Ze willen zo voorkomen dat evenementen niet doorgaan omdat de organisatoren bang zijn voor bedreigingen en opzien tegen de hoge kosten van beveiliging. Het geld is niet bestemd voor politici of mensen die haat prediken. Twee activisten hebben in Londen acht uur lang op het dak gezeten van de kunstgalerij van Buckingham Palace. Ze eisen meer aandacht voor de rechten van gescheiden vaders. Het is makkelijker om op het dak van Buckingham Palace te klimmen dan om, om onze kinderen te zien, zeggen ze. Pas vannacht werden ze van het dak gehaald. Ze zijn gearresteerd. Basketballer Kobe Bryant heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt na dit seizoen. De 37-jarige speler van de Los Angeles Lakers is dan 20 jaar professioneel basketballer geweest. Bryant won onder meer twee keer Olympisch goud met de Amerikaanse ploeg en vijf keer de NBA met de Lakers. Hij staat derde op de lijst van NBA topscorers aller tijden. Het weer, de dag begint droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen en trekt de wind weer aan, mogelijk tot stormachtig, en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. Korte file staat er op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij Almere. Dan de A6 richting Muiden tussen Almere Buiten en Muidenberg 10 kilometer. De meeste vertraging is er op dit moment op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Weidewormer staat 14 kilometer file... en je hebt daar ongeveer een half uur op onthoud.